Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bureau kredietregistratie BKR moet transparanter worden, heeft de nieuwe voorzitter Eifinger gezegd tegen de GPD-bladen. Volgens Eifinger moeten cliënten makkelijker hun eigen dossier kunnen inzien en eventueel corrigeren. Nu is het voor cliënten moeilijk om inzage in een BKR-dossier te krijgen. Ze moeten een schriftelijk verzoek indienen en ervoor betalen. BKR houdt alle kredieten bij, zodat bijvoorbeeld banken, hypotheekverstrekkers en telefoonaanbieders iemands kredietwaardigheid kunnen nagaan. De VVD en D66 houden vandaag hun verkiezingscongres, waar de partijen officieel hun programma vaststellen. VVD doet dat in Rotterdam, D66 in Den Haag. Voor premier Rutte begint vandaag ook de verkiezingscampagne. Hij heeft steeds gezegd dat hij pas actief campagne gaat voeren als het VVD-programma is vastgesteld. Bernard Wientjes vindt het programma van de SP een ramp voor Nederland. Roemer is een aardige vent, maar zijn programma is gruwelijk, zegt de voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW in het AD. Volgens Windjes zijn maatregelen als het verhogen van de vennootschapsbelasting en het verhogen van het minimumloon een ramp voor bedrijven en de export. De republikeinse presidentskandidaat Romney heeft op campagne in zijn thuisstaat Michigan gesuggereerd dat president Obama mogelijk niet in de VS is geboren. Romney zei dat niemand ooit naar mijn geboortecertificaat heeft gevraagd. Ze weten dat dit de plaats is waar we zijn geboren en opgegroeid. Sommige republikeinen blijven beweren dat Obama in Kenia is geboren. Te bewijzen dat hij is geboren op Hawaii heeft Obama zijn geboortecertificaat openbaar gemaakt. na verdere reactie van het Obama-kamp liet Romney weten dat hij Obama op dit punt gelooft. Dan het weer bewolkt en veel buien met kans op onweer en windvlagen. Vooral in het noordwesten kan veel neerslag vallen. Voor 20 tot 23 graden. Dit was het NOE. De is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag en op de A16 tussen Breda en België.